Twee uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Aan het eind van zijn bezoek aan Tilburg heeft koning Willem-Alexander de Tilburgers bedankt. Hij prees de opzet van het bezoek, een route langs 13 punten... waarbij allerlei aspecten van de stad aan bod kwamen. Tilburg is het hart van Brabant, zei de koning. Eerder zei hij tegen de NOS dat hij vanmiddag thuis zijn 50ste verjaardag gaat vieren met zijn familie... Morgen heeft Willem-Alexander in het Paleis op de Dam in Amsterdam een diner met 150 gasten die ook vandaag een kroonjaar hebben bereikt. Op het Franse eiland Réunion zijn twee leden van een speciale politieeenheid gewond geraakt toen ze een man wilden oppakken die mogelijk banden heeft met radicale moslims. De man verzette zich en begon te schieten voordat hij werd overmeesterd. De gewonde agenten zijn niet in levensgevaar. In de flat van de man zijn wapens gevonden en materiaal om molotovcocktails mee te maken. Reunion ligt in de Indische Oceaan ter hoogte van Madagaskar. Projectontwikkelaar BAM heeft bij Curaçao een stuk koraal omgeploegd. Dat meldt de krant Amigo. BAM is voor de kust van Willemstad bezig met de aanleg van een grote pier. En daarbij zou 3,7 hectare gezond koraal zijn vernietigd. De krant heeft dat gehoord van een onderzoeksinstituut op Curaçao. BAM zegt dat het de beschuldiging hoog opneemt. Het bedrijf gaat de zaak onderzoeken en bekijkt wat er aan de schade is te doen. De ruimtesonde Cassini is voor het eerst tussen Saturnus en de binnenste ringen doorgevlogen. NASA kreeg vanochtend voor het eerst na de duikvlucht weer contact met de zonde en ontving de eerste foto's. Cassini werd 20 jaar geleden gelanceerd. De komende maanden vliegt hij nog 21 keer tussen de Saturnusringen door. In september verbrandt hij in een toomkring van de planeet. Het weer vanmiddag buien, mogelijk met wat hagel en onweer. In het noordwesten lichte regen.